Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Eritrese conferentie in Veldhoven gaat niet door. De gemeente heeft hem verboden omdat de openbare orde niet kan worden gegarandeerd. Tientallen Eritreërs zijn aangehouden na onderlinge gevechten, zegt de politie. De conferentie was omstreden omdat de nummer twee van het regime zou komen spreken. Critici zeggen dat op bijeenkomsten zoals in Veldhoven gevluchte Eritreërs worden geïntimideerd. De NS wil juridisch bezwaar gaan maken tegen de boete die het bedrijf heeft gekregen vanwege slechte prestaties op de hoge snelheidslijn. NS-topman van Bokstol stelt dat de NS zich heeft gehouden aan de voorwaarden van de concessie. Hij noemt de boete van ruim 2 miljoen euro, die staatssecretaris Dijksma heeft opgelegd, onterecht. Eerder vandaag sprak van Bokstel er al zijn verbazing over uit. De door de VS geleide coalitie tegen islamitische staat heeft dinsdag in Noord-Syrië per ongeluk 18 geallieerde strijders gedood. Het waren bevriende Koerden die volgens de Amerikaanse commandant van de coalitie verkeerde coördinaten hadden doorgegeven. Daardoor werden niet IS-strijders, maar de Koerden bij een luchtaanval gedood. De Verenigde Staten hebben in Afghanistan de grootste niet-nucleaire bom ooit gedropt. Ook wel de moeder aller bommen genoemd. Doelwit waren tunnels van terreurgroep IS in de provincie Nargarhar, niet ver van de Pakistanse grens. De bom bevatte 11 ton aan explosieven. Wat het resultaat is van het bombardement is nog onduidelijk. In Beeldhoven is een medewerker van een vaccinproducent begin deze maand besmet geraakt met het poliovirus. Omdat hij zelf is gevaccineerd kan hij niet ziek worden. Wel draagt hij het virus bij zich en kan hij het verspreiden. Daarom verblijft hij nu in isolatie. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Morgen zon en wolken en vooral in het oosten valt er een bui. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terugluisteraars bij Peaceful Radio Show 1224 hier op CSM Zandvoort. Op de late uurtjes gaan we nog beginnen aan een uur nieuwheidsmuziek. En de eerste is eh, van die dubbel cd van Ricky K. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval eh, de titel van zijn album is Shanti Samsara. Daarachter een, ook een nieuw album van David Franklin, Songs of the Potential Embrace. Nou, en daar eh, dan hebben we dat alweer aardig afgetrapt, zou ik maar zeggen. Het tweede uurtje van New Age Peaceful Radio en New Age muziek. Je kunt natuurlijk eh, Peaceful Radio terugvinden op website peacefulradio.info. En ik wens je veel luisterplezier. Everybody has a role to play. Let's join our hands. If we pull it together, we set a new course forever. This could be our only chance.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 My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com.